7 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn anderhalf miljoen kinderen afhankelijk van noodhulp. 300.000 meer dan twee jaar geleden. Dat staat in een rapport van UNICEF. De VN-kinderrechtenorganisatie zegt dat de situatie in het land enorm verslechterd is... door de burgeroorlog die in 2013 uitbrak. Er komt veel te weinig hulp het land binnen, onder meer doordat hulpverleners in de Centraal-Afrikaanse Republiek steeds vaker zelf worden aangevallen. De Europese Unie zet geen Nederlandse media meer op een lijst van nepnieuwsbronnen. Dat zeggen medewerkers van die lijst tegen de NOS. Op de nepnieuwswebsite van de EU stonden begin dit jaar nog vijf Nederlandse artikelen. Maar die bleken helemaal geen nepnieuws te bevatten. De website gaf dat pas toe nadat met een rechtszaak was gedreigd. EU-ambtenaren hebben in april in een gesprek met minister Ollongren beloofd... dat ze zich voortaan vooral richten op nepnieuws uit Rusland en omliggende landen. Vandaag begint het tweede hoge beroep in de minder zaak tegen Geert Wilders. Dit voorjaar wraakten zijn advocaten met succes het gerechtshof in het eerste hoge beroep. De verdediging vraagt vandaag onder meer te onderzoeken of toenmalig minister Opstelten van Justitie zich persoonlijk heeft bemoeid met de beslissing om Wilders te vervolgen. Wilders advocaten willen Opstelten ook als getuige horen. Werknemers van de Koninklijke Marechaussee met de rang wachtmeester krijgen een premie als ze langer in dienst blijven. Ze ontvangen 1250 euro per half jaar dat ze blijven. Er vertrekken zoveel wachtmeesters dat er problemen dreigen te ontstaan. Dat staat in het online magazine van de marechaussee. Binnenkort komen er meer maatregelen om marechaussees voor het korps te behouden. Zo komt er een ruimere onkostenvergoeding. Het weer nog vanochtend vroeg eh, droog bij een graad of 9. Geleidelijk overal af en toe zon. Later in het westen kans op een bui. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.